Een spoedige start. Dit is Martijn van Beek met het nos Show. Noord-Korea heeft een lange afstandsraket gelanceerd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Het is nog niet duidelijk of de lancering succesvol is. Veel landen hadden de afgelopen dagen druk uitgeoefend op Noord-Korea om van de lancering af te zien. Het communistische land zegt dat het een satelliet in een baan om de aarde wil brengen... maar algemeen wordt aangenomen dat de raket ook atoomladingen kan vervoeren... Noord-Korea zei maandag nog dat de lancering om technische redenen zou worden uitgesteld tot 29 december. Eerder dit jaar in april mislukte een Noord-Koreaanse test met een lange afstandsraket. Die raket viel voor de Koreaanse kust in zee. Tientallen ziekenhuizen moeten volgend jaar stoppen met bepaalde kankerbehandelingen... omdat ze niet voldoen aan de kwaliteitsnormen. Radiotherapeuten, internisten, oncologen en oncologisch chirurgen... hebben de normen gezamenlijk opgesteld. De ziekenhuizen hebben nog een jaar om aan die nieuwe normen te voldoen. Op dit moment voldoen 53 ziekenhuizen niet aan de nieuwe eisen voor de behandeling van maagkanker... en 24 ziekenhuizen niet aan de eisen voor de behandeling van endeldarmkanker. Het gaat onder meer om eisen over het minimale aantal behandelingen, de wachttijden... en speciale opleidingen voor verpleegkundigen. Vanaf 2024 is het in Nederland verboden om nertsen te fokken. Een meerderheid in de Eerste Kamer staat achter dit wetsvoorstel van SP en PvdA... Minister Kamp van Economische Zaken zei in het debat dat hij binnen enkele weken de uitwerkingen van de wet voorlegt aan het kabinet. Volgens dierenbeschermingsorganisatie Bond voor Dieren worden elk jaar zo'n 6 miljoen nertsen vergast. De vachten worden gebruikt voor modeartikelen. Of nertsenfokkers een schadevergoeding kunnen krijgen als ze hun bedrijf gedwongen moeten beëindigen, moet de rechter te zijner tijd bepalen. Het weer vanuit het noorden winterse buien, vrijwel, overdag, vrijwel overal vriest het licht en plaatselijk is het glad. Overdag vrij veel bewolking en soms nog wat winterse neerslag.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 Make excess 야 Dan wenst jullie allemaal...